Eefje kunnen met het NOS Journaal. Rusland suggereert opnieuw dat Groot-Brittannië zelf achter de gifgasaanval zat... op de voormalige Russische dubbelspion Skripal en zijn dochter in Salisbury. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het mogelijk het werk is van de Britse geheime dienst. Londen beweert dat Rusland erachter zit, omdat het gifgas in de voormalige Sovjet-Unie werd geproduceerd... Het Kremlin ontkent iedere betrokkenheid en noemt de massale uitzetting van Russische diplomaten door Groot-Brittannië en tientallen andere landen lomp. Rusland zegt nog met gepaste tegenmaatregelen te komen. Een 51-jarige man krijgt een werkstraf van 200 uur voor het veroorzaken van een dodelijk bootongeluk in Oudekerk aan de Amstel. De Oostenrijker had vorig jaar tijdens een vakantie samen met vrienden een boot gehuurd hij schatte de hoogte van een brug verkeerd in, waardoor een vriend bekneld raakte tussen de boot en de brug en overleed. De man voer te snel en was onder invloed van alcohol. De geëiste werkstraf was 40 uur langer. De rechters hielden er rekening mee dat de Oostenrijker zijn vriend heeft verloren. In openbare locaties als cafés, discotheken en scholen zou de muziek niet harder moeten staan dan 102 decibel. Dat adviseert het RIVM aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. Voor jongeren onder de 16 zou de muziek nog minder hard moeten, omdat zij zich minder goed kunnen beschermen tegen gehoorschade. Op dit moment zijn er geen wettelijke geluidsnormen. Staatssecretaris Blokhuis is blij met het advies en gaat de komende maanden overleggen met de muziek- en uitgaanssector. En er is genoeg geld opgehaald voor een pagina grote advertentie met zoenende mannen in het Reformatorisch Dagblad. Het is een reactie op de pamfletten die gisteren op 40.000 adressen werden verspreid, samen met het Reformatorisch Dagblad. Op het pamflet staat een rood kruis door twee zoenende mannen die reclame maken voor modeketen Suit Supply. Het weer nog bewolkt en op veel plekken regent het bij een graad of 8. In de loop van de avond trekt de regen weg. Vannacht overwegend droog en temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging nu bij Amsterdam op de A10 Noord richting de A10 West. Tussen Landsmeer en de, uh, de Koentunnel 3 kilometer en zo'n 20 minuten extra. A20 richting Gouda bij Krooswijk 4 kilometer 5 minuten vertraging.